3 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Er komt voorlopig toch geen derde jaar WW. De werkgevers zeggen dat ze daar hun handtekening nog niet onder zetten. Ze willen meer tijd om de aanpassing met hun achterban te bespreken. Gisteren gaf minister Ascher het groene licht voor de plannen om de WW weer te verlengen van twee naar drie jaar en werknemers daarvoor te laten betalen. De bonden gingen ervan uit dat de werkgevers vandaag akkoord zouden gaan. Vakbond FNV en minister Ascher zijn niet te spreken over de vertraging. De verdachte van de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft waarschijnlijk alleen gehandeld. Het Duitse Openbaar Ministerie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van anderen, al wordt dat nog niet helemaal uitgesloten. Het Duitse OM klaagt de verdachte van 28 aan voor onder meer poging tot moord en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. De politie kwam hem op het spoor door opvallende aandelentransacties. Hij kocht derivaten waarmee hij speculeerde op een koersval van Borussia-aandelen. Zakenman Guus Kouwenhoven moet 19 jaar de cel in voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Kouwenhoven werd eerder vrijgesproken van betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij heeft in 2000 en 2001 wapens geleverd aan dictator Charles Taylor van Liberia in ruil voor een voorkeursbehandeling van zijn houtkapbedrijf. Met de wapenleveranties schond hij een internationaal embargo. 16 gevaarlijke pitbulls die zijn weggehaald bij hun baasjes mogen worden afgemaakt. Dat heeft de Haagse rechter besloten. Bij een inval in Amersfoort werden in oktober 26 pitbulls in beslag genomen. De eigenaren werden opgepakt omdat ze een hondengevecht zouden hebben georganiseerd. Met een kort geding wilden de toenmalige eigenaren voorkomen dat de honden zouden worden afgemaakt, maar de rechter gaat daar niet in mee. Het weer, vanmiddag veel bewolking, af en toe zon. In het binnenland kan een bui vallen en het wordt 15 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt wel mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Files staan er op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij, tussen Blarikum en de afrit Buntschoten 10 kilometer. En richting Amsterdam bij Hoeverlaken langzaam rijden. De A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg een korte file en bij Salbommel eveneens. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A10 Noord tussen Kadoelen en de Koentunnel 2 kilometer. En de N44 Den Haag-Amsterdam 10 minuten bij Leiden-Zuid.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 24 zittenblijvers. Ja, zoveel. Ja, echt zoveel. Ik heb er wel een keer meer gehad hoor. Overigens. Ah, niks aan te doen. Eh, zes dalers en maar één nieuwe binnenkomer. Nou, die nieuwe binnenkomer kan niemand minder zijn natuurlijk als Harry Styles. Met zijn eerste solo single. Uit de lijst daardoor verdwenen de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know na 24 weken. Als we verder in de lijst eh, gaan kijken, hebben we de snelste stijgers. De hm. snelste stijgers is eh, Anne-Marie met eh, Ciao Adios. Acht plaatsen gestegen. En samen met Lord met Greenlight ook acht plaatsen gestegen. Degene die het meeste gedaald is deze week, maar liefst 14 plaatsen gedaald is Clean Bandit samen met Champagne Emery met uh, Rockabye. Oud nummer 1 hit en die is nou helemaal onderaan de lijst geëindigd. Waar die staat, dat hoor je heel snel. Over eh, drie nummers zelfs om precies te zijn, maar dat bezeiden Hey, we gaan kijken of we eh, contact kunnen krijgen met eh, onze enige echte razende F1-reporter Tim Kommans. Of ik moet zeggen, grootste Formule 1-fan van CFM, of weet ik wat, hoe je het wil noemen. Mag je zelf invullen. Kijken of we daarmee contact kunnen krijgen. En natuurlijk gaan we de Nederlandse top 40 behandelen. En ons opmaken voor de top 3 van deze week. Nou, hoe die eruit ziet. Nou, met 24 zittenblijvers kan je het ongeveer wel gokken. Maar je weet het maar nooit zeker. We gaan eerst luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. En dan gaan we beginnen met de hitlijsten van eh, deze week. Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week met op 3 kijken op 2 Katy Perry en op 1 S Sheeran.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 Weken geleden nog op eh, nummer 1 gestaan. Ondertussen alweer uh, twee weken op eh, nummer 40 en 18 weken lang in de lijst. Rack and Bone Man is dit met Human. Gaan we de plaat draaien die het langste in de lijst staat van deze week.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 Dan deed hij auditie daar. Zevende seizoen was dat. En uiteindelijk wordt er dan besloten om met, samen met uh, Horn, Lion Payne, Loes, Tom Lonson... Ik kan die naam nooit uitspreken. En uh, Zemeliek in een groep te zetten. En One Direction was geboren. Ehm, nou ja, One Direction eh, wint het programma dan en uh, eh, tekent daarna een platencontract bij uh, Psycho Records voor 2,3 miljoen euro. Nou, in de top 40 scoort One in totaal 8 hits, afkomstig van 5 studioalbums. Nou, als de groep verlaten is er een trend gezet. Want niet veel later gaat, ja, gaat iedereen eigenlijk zijn eigen weg. In het voorjaar van 2016 nemen ze een break. Nou, Harry Styles eh, houdt zich eh, op dat moment bezig met een rol als acteur in de film eh, Dunkirk. En gaat bij Columbia werken aan zijn eerste soloalbum. Ja, 2017 verschijnt dan zijn eerste single en die hoorde je zojuist. The Signs, Sign of the Time. Een prachtige single van deze uh, boyband. hits, goeroe, gozer, nou ja, weet je hoe je het wil noemen. Hey, door met de hitlijsten. Dat gaan we doen met de nummer 27 eh, voor deze week. Dit is eh, Baby Rexa met I Got I can see you. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from This is a shout out to my ex.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 24 weken lang in de lijst en deze week vijf plaatsen gestegen. Hey, tijd voor een kleine resume van welke plaatsen we willen niet hebben gehad... voordat we de, de, de tweede helft van de lijst gaan behandelen. Op nummer 40 vinden we Rack Man met Humor, Human... En op 39 de Passenger met Anywhere. Clean Bandit met Rockabye op 38 en op 37 Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op 36 vinden we Alicia met Scars to Beautiful. En op 35 Calvin Harris met eh, My Way. Op 34 dan Kaigo samen met Julia Michaels met Carry Me. En op 33 Heili Steinfeld met Starvin. 32 is in handen van Hardwell met Thinking About You. En Harry Styles is nieuw binnengekomen op 31 met Sign of Times. Op 30 dan Shawn Mendes met Mercy. En op 29 vinden we Roman Schulz met Shadowlight. 28 Clean Bandit, Symphony. En op 27 Baby Rexa, I Got You. 26 dan eh, Sigma met Find Me. En op 25 Julia Michaels met Issues. Nummer 24 is in de handen van uh, Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. En op 23 eh, dan Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 22 vinden we Jean-Paul samen met Dua Lipa met Nola. En op 21 staat Calvin Harris met Frank Ocean en Amigos met Slide. En dan, ja... Oh, wacht even. Haha. <laughs> moet ik eigenlijk dit doen, hè? Wie hoort er dan bij. En dan loopt de hele computer vast. Dat is ook leuk. Ah, maakt niet uit. We gaan gewoon even een beetje doorlullen. Want eh, het laatste kwartiertje eh, zullen we nog een paar nummers eh, gaan draaien van de tweede helft van de lijst. We beginnen met nummer 20 zo direct. En het volgende uur gaan we kijken hoe Tim Koemans de Formule 1 afgelopen week heeft ervaren. Maar eerst eh, dus eh, de nummer 20 van eh, deze week. Als hij het wil doen. Nee. Nou ja, ik denk dat ik dan van een kwartier mag gaan praten of zo.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 drink, no thanks for asking. Jordan James Arthur op eh, nummer 18 eh, en op nummer 17 Jack Jones met uh, You Het ene laatste nummer van dit eerste uur van de uur Breakdown. Wij gaan dit uur eruit met Martin Garrix en ehm, Dua Lipa met Scared to be Lonely. Terwijl dat Sander ondertussen zachtjes de studio binnenkomt. De nummer 16 dus zo direct het laatste nummer van dit uur. Volgende uur eh, zijn we bij met de laatste 14 eh, nummers, eh, of 15 nummers dan, die in de lijst staan.